met het NOS-journaal. De Libische arts die na de vliegramp in Tripoli de Nederlandse Ruben heeft behandeld... is door Nederland onderscheiden. De dokter is officier in de orde van Oranje Nassau geworden. De onderscheiding werd hem opgespeeld door de Nederlandse ambassadeur in Libië. De negenjarige Ruben overleefde op 12 mei als enige de crash van het Libische vliegtuig. De Amerikaanse generaal Petraeus heeft het bevel overgenomen over de internationale troepenmacht in Afghanistan... Hij is de opvolger van generaal McChrystal, die is ontslagen na kritiek op het Witte Huis. Petraeus krijgt het bevel over 130.000 man, zowel de Amerikanen als militairen uit andere NAVO-landen. Hij begint in Afghanistan op het moment dat het geweld daar toeneemt. Petraeus leidde eerder onder meer de Amerikaanse troepen in Irak. Ook daar werd hij ingezet op het dieptepunt. Het lukte hem toen om het geweld terug te dringen. De wedstrijd Nederland-Brazilië is de best bekeken middaguitzending ooit. 11,2 miljoen Nederlanders volgden de wedstrijd. 9,3 miljoen keken thuis, de rest in de open lucht, in een café op het werk of op een andere plaats. In de lijst van meest bekeken voetbalwedstrijden aller tijden staat het duel in de kwartfinale op de vierde plaats. De Amerikaanse minister Hillary Clinton probeert in Azerbeidzjan en Armenië de vredesbesprekingen over Nagorno-Karabakh nieuw leven in te blazen. Ze praat vandaag met president Aliyev van Azerbeidzjan en gaat daarna naar Armenië. Beide landen hebben sinds 1994 een wapenstilstand over Nagorno-Karabakh. Het gebied ligt in Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door Armeniërs. In de nadagen van de Sovjet-Unie verklaarde Nagorno-Karabakh zich onafhankelijk. In de jaren daarna vielen er in een bloedige oorlog tienduizenden doden... en werden de Turkse Azeris uit Nagorno-Karabakh verjaagd. De laatste jaren leken er kansen op een vredesregeling... maar Azerbeidzjan dreigde ook met oorlog als de Armeense troepen niet uit Nagorno-Karabakh vertrekken. Het weer... Overwegend zonnig en droog. Het wordt vanmiddag in het noorden 22 graden, in het zuiden 27.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. En die passie ontstaat vooral ook door die unieke arrangementen van Quincy Jones. Wat Chet Baker kon, kan ik ook, dacht trompetist Nicholas Payton, trompet spelen en zingen. Maar de in 1973 in New Orleans geboren trompetist kan ook tegelijk de trompet en de piano bespelen. Dat trucje haalt hij vandaag niet uit, maar wel het zingen en trompetteren. Nicholas Payton met I'll Never Be The Same. One, two, ah, ah, ah. I'll never be the same. Stars have lost their meaning for me. I'll never be the same. Nothing's what it once used to be. And when the songbirds that sing tell me it's spring, I can't believe their song. Once love was king, but kings can be wrong. I'll never be the same. There is such an ache in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I'll know down deep inside, I'll never be the same. Never be the same again. the songbirds that sing tell me it's spring. I can't believe their song. Once love was king, but kings can be wrong. never be the same. There is such an ache in my heart, in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I'll know down deep inside, I'll never be the same. Never be the same again. I'll never be the same. I'll never be the same. Gelukkig zijn er meer mensen in Zandvoort die van de schorre toon van alt-saxofonist Ul Bostick houden. Hij leefde van 1913 tot 1965 en maakte in 1939 bij het orkest van Lionel Hampton zijn eerste opname. Bostick ontpopte zich later als een ware R&B-saxofonist die echter ook zijn sporen in de jazz verdiende. En hij was van grote invloed op mannen als John Coltrane. De man met de harde beat en het schorre geluid overleed in het harnas tijdens een optreden met zijn band. Daarnet speelde hij Deep Purple, maar we doen er stiekem nog eentje. Earl Bostick met I'm Getting Sentimental Over You. just one glance, and my heart begins to dance. Dat was de Amerikaanse zangeres Didi Bridgewater in 1994 in Parijs. Waar zij met onder andere trompetist Stefan Belmondo en tenorspeler Lionel Belmondo de song Pretty Eyes opnam. Nog maar een paar ogen. Engelenogen. Angel Eyes, gezongen door een bijzonder duo, namelijk de Engelse Cleo Lane en de Amerikaan Mel Tormé. Meer aanbeveling is overbodig. facts on call. mm Dat was tenor-saxofonist Stan Getz, een van de meest romantische tenorblazers in de jazz. Nummer van zijn album Getz for Lovers, Little Girl Blue. Tijdens het WK voetbal erger, erger ik me zeer aan dat Maradona-moment van de NOS. Elke dag wordt er aandacht besteed aan dit zwaar over het paard getilde mannetje... tot alle hikjes, pasjes, lachjes en gelukkig nu ook tranen aan toe. Daarom lijkt het me nu tijd voor iemand die het echt verdient. Tijd voor het Ella-moment. Daarom voldoe ik weer aan mijn belofte wat vaker Ella Fitzgerald te draaien. Dit keer zocht ik een uniek album op. Ella, begeleid door de pianist André Previn, die later een eminent klassiek dirigent is geworden. Een beroemde song van de Gershwin Brothers. Het past niet helemaal bij deze dag, maar vooruit. A Foggy Day. a stranger in the city. Out of town were the people I knew. I had that feeling of self pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day. a foggy day. Dat was een van de vele big bands van Stan Kenton met I've Got the World on a String. Met een piano-intro van Stan Kenton zelf en verder soli van bassist Eddie Safransky, de trombonisten Kay Winning en Miff Sainz, Fido Musso op de Noor en L. Anthony op altsax. Even een moment voor een Nederlands-Belgisch onder onsje. Trompetist Loet van der Lee componeerde samen met Johan Plomp de Amsterdam Shuffle. En speel deze met zijn combo verder bestaande uit Benjamin Herman op alt, Rob van Bavel piano, Martin Wind aan de bas en de Vlaamse Mimi Verderame op drums. than love at first sight. I need a Sunday. someone, someone to inform, to keep. The Sunday Kind of Love. In 1946 gepubliceerde song van onder andere Louis Prima werd gezongen door de 21-jarige Amerikaanse zangeres en actrice Renee Olstead. Al vanaf haar achtste jaar is zij in films en reclamespots te zien in 2004 maakte zij een jazz-cd waar ook dit nummer op staat.